Door Almegens met het NOS-journaal. Rusland heeft weer een zware drone- en raketaanval op een aantal Oekraïnse steden uitgevoerd. In Kiev worden vier doden gemeld. In de hoofdstad werd onder meer een ziekenhuis geraakt. Ook de zuidoostelijke stad Zaporizhia werd zwaar getroffen. Daar werden een school en wooncomplexen beschadigd. Zeker 16 mensen raakten daar gewond. Waarnemers spreken van een van de grootste Russische offensieven sinds het begin van de oorlog. De Oekraïense president Zelensky zegt dat het ging om 500 drones en 40 raketten. Uit voorzorg heeft Polen opnieuw gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd. De vrouw die donderdag in Sneek werd neergeschoten door haar partner is overleden. Dat melden nabestaanden in een verklaring. De vrouw van 32 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat de partner van de vrouw de dader is. Hij schoot daarna zichzelf dood. De nabestaanden vragen in de verklaring om rust en privacy omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers berichten had gekregen... dat mensen in Den Bosch een AZC wilden bestormen... was er gisteravond veel politie op de been in de Brabantse hoofdstad. Volgens het COA was in een WhatsApp-groep opgeroepen tot de bestorming... Uiteindelijk kwamen volgens Omroep Brabant zo'n 40 mensen opdagen. Maar die waren snel weer weg. President Trump wil militairen sturen naar de stad Portland in de staat Oregon. Volgens hem is dat nodig om binnenlandse terroristen aan te pakken. De militairen zouden ook nodig zijn om faciliteiten van de immigratiedienst ICE te verdedigen. De burgemeester van Portland en de gouverneur van Oregon zijn het er niet mee eens... en zeggen dat de inzet van militairen nergens voor nodig is. Trump stuurde eerder al militairen naar Los Angeles en de hoofdstad Washington. Het weer. Vanochtend kans op dichte mist. Vanmiddag is het zonnig en droog, 18 tot 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en noordoosten is er later in de middag kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de ring van Amsterdam...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 Thema vandaag, de grote jongens van de jazz. En eh, ja, dat zijn eh, de jongens... Bijna allemaal jongens en de meisjes, bijna allemaal zangeressen... die ons ertoe hebben gebracht destijds om van jazz te gaan houden. Lou Donaldson, Cannonball Adderley, Kenny Burrell, Jimmy Smith, Horace Silver, The Three Sounds, Stan Getz. Ze komen allemaal voorbij, afgewisseld met de keur en zangeressen. Kortom, zo'n heerlijke aaneenschakeling van nostalgische opnames. Ja, zoals altijd, Mulder en Mulder. Het legendarische duo. Ik ga starten met, eh, zoals ik al zei, de grote jongens. Art Pepper, geboren in 1925, overleden in 82 na een turbulent drugsleven. Maar dit terzijde, want misschien daardoor wel speelde hij als geen ander... Eh, op zijn altsax samen met Chet Baker, Jerry Mulligan en Shelly Man, was hij eh, een van de pioniers. Het volgende stuk, These Foolish Things, is een van de weinige Engelstalige gemaakte composities... In de, die in de jazz eh, een standaard zijn geworden. Het meeste natuurlijk allemaal Amerikaans. En een goed voorbeeld is dat ook van zijn eh, prachtige, kunstige manier van spelen. These foolish things art pepper. Art Pepper, These Foolish Things. En de stemmen van toen, die zijn er niet meer in leven... maar we hebben gelukkig een aantal, niet zoveel... jongere mensen, een nieuwe generatie... die dat fantastisch heeft opgepikt en dat opnieuw uitbrengt. En een van die mensen is eh, Michael Bublé. 50 jaar inmiddels, Canadees en een million seller, net als de mensen van toen. 25 miljoen albums heeft hij inmiddels verkocht. Dus het gaat goed met deze meneer. Ik ga ehm, zijn vertolking laten horen. Love at First Sight. I'm making this one special evening taken a chance in my life, hoping you feel the same way as I do tonight. Oh, just try Don't be scared of what you might see there. Cause I love you. I lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. Mm-hmm, it's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase. My darling say "Seaborn." onmiskenbaar meneer Louis Armstrong op het lijstje van de helden in de jazz. Mag die zeker niet ontbreken. Toonaangrijvend en uh, trendzettend in het begin van de vorige eeuw. Ehm, over Louis Armstrong gesproken. Er toert door Nederland een, uh, Nederlandse groep. Eh, ja, onder leiding van Michel Varenkamp, trompetist. Is al vaker ook in Zandvoort geweest bij de Jazz in Zandvoort serie. En een hele, de geschiedenis van Louis Armstrong die komt terug op 8 maart volgend jaar... In, eh, bij een van de concerten van Jazz in Zandvoort. Over Jazz in Zandvoort gesproken. Op 9 oktober, dat is nog even... Eh, dan eh, is er weer een concert, middag en dat dit keer getiteld Spanish Jazz Connection. Ik ga nu over naar Joanna Eden. Een Engelse singer-songwriter. En ehm, volgens eh, kenners... Ja, wat zijn kenners? Ehm, is het uh, het Engelse antwoord op de Canadese Diana Kroll. Ik ga laten horen een... Ehm, ja, natuurlijk een prachtig stuk... Don't Know Why. fly. John Sheridan. Ja, en, eh, en his Dream Band. Een heerlijke, ingetogen band die eh, alles strikt in het swingtempo doet. In 1930 kwam in Duitsland een film uit van eh, volgens mij Friedrich Hollander. de film heette De Blauwe Engel. Uh, nee, Friedrich Hollander was de componist van het lied Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingesteld. En was in 1930 voor de film De Blauwe Engel. En Marlene Dietrich die vervulde die rol en is daar eh, wereldberoemd mee geworden. En dat lied is natuurlijk vertaald en dat is door Ella Fitzgerald ook op de plaat gezet. En dan onder de titel Falling in Love Again. Ik kan er niks aan toevoegen. Ik zei eh, dat het Ella Fitzgerald was, maar dat is helemaal niet zo. Het was Billy Holiday. Um, een van de meest gespeelde stukken door jazzorkestjes, orkesten, big bands, alles door jazzgezelschappen. Ook eh, heel vaak op jam sessions is de C-Jam Blues. En dat is een stuk gebaseerd op het C-akkoord. Ehm, en waarom is dat zo vaak gespeeld? Omdat het relatief makkelijk is om daarop te soleren en op daarmee mee te doen. En iedereen kent het. Ehm, ik ga het laten horen in de uitvoering van een groep met Horace Parlen op de piano. En die Horace Parlen, die eh, werd in zijn vroege jeugd getroffen door polio... waardoor zijn rechterhand niet goed functioneerde. En dat leidde uiteindelijk tot een hele bijzondere pianostijl. Hij draaide om aan de piano wat de anderen doen. Hij ging met de linkerhand de akkoorden... en met de rechterhand de ritmische frasen spelen. Ehm, ik ga het laten horen, de C-Jam Blues. luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Volgend jaar bestaan de heren van het orkest de Ramblers 100 jaar. 100 jaar. En eigenlijk hebben ze min of meer onafgebroken eh, gespeeld. En de, laatste jaren is er eh, weer flink wat... Eh, leven in de brouwerij daar. En ze timmeren heel erg aan de weg. En volgend jaar krijg je allerlei crossetten. Toen ik in de jaren 60 in deze regio kwam... in de jaren 70 in de, deze regio kwam wonen... toen eh, traden de Remders nog met eh, veel mensen van toen, zal ik maar zeggen... Eh, elke zaterdag op in Amerikaan, Hotel Amerikaan Amsterdam. En eh, nou, daar was ik stevast, zat ik op de eerste rij. En het was fantastisch om eh, de oude jongens daar de prachtige arrangementen te horen en te zien spelen. Ik heb eh, een opname van de Ramblers, een, die onder leiding stonden destijds van Theo Ude Masman. En een Compositie van Jack Bulteman. Instrumentaal. Etude. blijf ik altijd vinden dat ze met z'n tienen nagenoeg dezelfde sound weten te creëren... als een big band van 16, eh, 17 mensen. Volgend jaar dus 100 jaar. Chad Baker, die eh, hoort ook op het lijstje thuis van de helden van weleer. En het volgende stukje, dat is een eh, compositie van Benny Goodman... Soft Winds. En daar speelt hij onder meer in een groepje met Johnny Griffin op de tenorsax. Chet Baker met eh, als een van de onderdelen een prachtige ingetogen slagwerksolo met de brushes, de borstelkus, zeggen de Belgen. Het lied Funicoli, Funicola is een eh, wereldberoemd Napolitaans volkslied uit 1880. En het werd... Eh, destijds gecomponeerd ter ere van de opening van de eerste kabelspoorweg, de Funicolade, op de Vesuvius. Nou, dat lied is door heel veel mensen op de plaat gezet en gezongen, maar niet op de manier zoals de Mills Brothers het gedaan hebben. En de Mills Brothers zijn bij velen natuurlijk bekend als eh, een vocal close harmony groep... die ook als bijzonderheid had dat ze alle muziekinstrumenten uh, nadeden met hun stem. Ik ga het laten horen. Funiculi, funicula. Something the world is made for fun and frolic And so do I, and so do I Something it well to be all melancholic, to pine and sigh, to pine and sigh. But we, we love to spend our time in singing some joyous song, some joyous song. To set the air with music bravely ringing is far from wrong, is far from wrong. Listen, listen, echo sounds of love. Listen, listen, echo sounds of love. Verniculi, vernicula, even vernicula. Echo sounds of love. Verniculi, vernicula. Coltrane, die mag ook niet ontbreken op het lijstje van de helden van de leer. En die heeft eh, onder meer iets op de plaats gezet... met een grote zanger van destijds, John Hartman.